Lot Lewin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president politici. Queen Elizabeth is 92 jaar. Afgelopen week moest ze een werkbezoek in Londen afzeggen omdat ze onwel was. Volgens de autoriteiten heeft deze oefening daar niets mee te maken. Een man die vrijdagnacht in het Zeeuwse Hulst is aangereden door zijn vrouw is in het ziekenhuis overleden. De man van 68 raakte zwaar gewond toen hij probeerde te verhinderen dat zijn vrouw na een ruzie met de auto zou wegrijden. De vrouw van 67 reed alsnog weg. Ze werd dezelfde nacht nog aangehouden. Volgens de politie had ze vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol op. Ze zit nog steeds vast. En in de achtste finales heeft Rusland Spanje via strafschoppen uitgeschakeld. Na 1-1 in de reguliere speeltijd vielen er in de verlenging geen doelpunten. In de penaltyreeks uh, miste Spanje twee keer en Rusland niet één keer... zodat de laatste strafschop van Rusland niet nodig was. Het was voor velen al verrassend dat het gastland van het WK eh, de groepsfase wist te overleven. En nu zijn ze dus doorgedrongen tot de kwartfinales. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. De wind neemt wat af en het koelt af naar een graad tussen de 13 en de 16 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en 20, 24 tot 28 graden. En ook dinsdag verandert er niet veel in het weerbeeld.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 Vier nieuwe werken, de eerste twee natuurlijk in dit eerste uur. En we beginnen met De Dame. Dames eerst, Brenda Warren met haar Beautiful Journey en uh, nou, pianomuziek. Solo piano, zoals dat dan wordt genoemd. Daarna totaal iets anders. Ja, ja, Sour Patrol met Battle of Kings. En dat is een, eh, een bijzondere combinatie van percussie, um, doedelzak en elektrische gitaar. En dat kan er stevig aan toegaan. gaan. Misschien niet gelijk dit eerste nummer, maar ehm, nou ja, laten we maar rustig gaan, gaan beginnen. De playlist, het programma, je kan het allemaal terugvinden wekenlang, of wekenlang, ja, wekenlang en later dan nu ehm, op peacefulradio.info en nog heel veel andere zaken op deze website. Ik wens je heel veel luisterplezier. Eens even kijken, is eh, Brenda zover? Ja, gaat uw gang. Parodi. Thank you so much for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.starparodi.com. This is Shoshana Michal, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit.